Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zelfdoding is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar. Vorig jaar kozen er 308 jongeren voor om een einde te maken aan hun leven. Dat zijn er 15 meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. Mogelijk heeft corona iets te maken met die stijging, zegt de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Er is eigenlijk zelden één oorzaak voor uh, suïcide of een uh, suïcide toename. dus ook corona niet. het kan wel hebben bijgedragen natuurlijk, maar het zal een, zeker niet alleen zijn. suïcide is eigenlijk altijd een opstapeling van meerdere factoren. Ze benadrukken wel dat het altijd helpt om te praten als je rondloopt met zelfmoordgedachten. Je kan ze bellen via 113, ook als je denkt dat het met een ander niet zo goed gaat. Richard de Mos keert voorlopig niet terug als wethouder in Den Haag. Dat was hij een paar jaar geleden al wel, maar hij moest zijn werk toen neerleggen... omdat hij werd beschuldigd van corruptie. De mos werd vrijgesproken en dus wil hij terug. Dus er liggen enorme veel uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, eh, radicalisering. Eh, ja, daar zal ik heel graag aan de slag gaan als wethouder Zuidwest. En ik heb daar ook een eh, breed draagvlak. Zo makkelijk is het niet, vinden andere partijen. Zij zijn bang dat er allemaal nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Weer een tegenvaller voor boeren. Technische vernieuwingen helpen helemaal niet zo goed om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Boeren hebben de laatste, de laatste jaren veel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld speciale stalvloeren. Volgens deskundigen wordt er toch nog steeds te veel stikstof uitgestoten. En een spannende avond gisteren voor landen die in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool stonden. Onder meer Oostenrijk, Litouwen en Polen hebben zich daarvoor geplaatst. En onze zuidenburen is het gelukt. België ging door met het nummer Because of You. Komende zaterdag dan is de finale en dan weten we dus wie de opvolger wordt van Oekraïne. Het weer nog, opnieuw een wisselend dagje. Vanochtend dan trekt de regen weg en zijn er opklaringen. Daarna stapelwolken met vanmiddag ook pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 17 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 zouden geen diploma moeten krijgen. Dat zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD. Ze waarschuwt dat een groeiend aantal leerlingen laaggeletterd school verlaat. Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waarover NRC schrijft. En de strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute bieden en humanitaire hulp toelaten. Het weer vanuit het noordoosten breekt de zon door.